De Afrikaanse Unie heeft de president van Burundi opgeroepen een vredesmacht toe te laten in zijn land. Het is in Burundi al maanden onrustig nadat de president in april had aangekondigd dat hij een derde ambtstermijn wil. Dat is in strijd met de grondwet. Afrikaanse landen hebben aangekondigd dat ze een vredesmacht van 5000 militairen willen sturen. De Burundese regering noemt dat een invasie. De Afrikaanse Unie kan ook zonder toestemming van Burundi militairen sturen, maar dat zou dan voor het eerst zijn. Zo'n 3000 mensen in het aardbevingsgebied in Groningen hebben de afgelopen drie dagen het samenwerkingsverband Noord-Nederland gebeld. Het lijkt niet duidelijk te zijn tot wanneer mensen nog compensatiegeld kunnen aanvragen om hun huis te isoleren. Dat meldt RTV Noord. Er komen ook honderden mailtjes binnen. De subsidieregeling houdt eind januari op. Bij een bombardement op een wijk in het oosten van de Syrische hoofdstad Damascus zijn leiders van een belangrijke militie gedood. De bommen zouden van de Russen afkomstig zijn. Tegelijkertijd staan in een ander deel van de stad zo'n 2000 islamitische strijders op het punt te worden geëvacueerd. Ze zijn ingesloten door het Syrische leger, maar president Assad geeft ze vrije doorgang na bemiddeling door de VN. En de actie Serious Request heeft in Heerlen meer publiek op de been gebracht dan de gemeente had verwacht. Dat schrijft 1 Limburg. Vooraf hield de gemeente de rekening mee dat over zes dagen een half miljoen mensen af zou komen op de actie. Nu is de voorlopige schatting dat het er ruim 150.000 meer zijn geweest. Het plein werd geregeld uit voorzorg afgesloten vanwege de drukte. Serious Request bracht dit jaar ruim 7,5 miljoen euro op. En dat is miljoenen minder dan vorig jaar. Het weer, hier en daar wat regen, later vanavond ook in het noorden. Vannacht wordt het weer droog, de minima liggen dan rond 11 graden. Morgen wordt het 13 of 14 graden, het blijft droog. En later op de dag gaat de zon van tijd tot tijd schijnen.